Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Nationale Overgangsraad vroeg officieel de bevrijding van dat land, nu oud-dictator Muammar Gaddafi is gedood. De leider van de Overgangsraad, Abdel Jalil, heeft dat bekendgemaakt. Gaddafi werd gisteren gedood toen er na zijn arrestatie een vuurgevecht uitbrak. Op veel plaatsen in Libië is tot diep in de nacht gefeest en ook vanochtend waren vreugdeschoten te horen. Volgens interim-premier Djibril is het uitroepen van de bevrijding morgen een signaal om te beginnen met het installeren van een nieuwe regering in Libië. Die moet een nieuwe grondwet opstellen en de eerste democratische verkiezingen in 42 jaar voorbereiden. De stroomstoring die vanochtend een deel van de Betuwe heeft getroffen is voorbij. Rond 7 uur vanochtend kwamen zo'n 100.000 huishoudens in het gebied rond Tiel en Geldermalsen zonder stroom te zitten. Oorzaak was een brand in een verdeelstation. De stroomstoring had ook gevolgen voor het treinverkeer. Op het traject tussen Geldermalsen en Den Bosch konden geen treinen rijden. De NS verwacht dat het nog tot het einde van de ochtend duurt voordat alle treinen weer volgens schema rijden. Het is de derde keer in vier jaar dat Tiel en omgeving door een grote stroomstoring wordt getroffen. Saaptopman Muller heeft een overname bod van twee Chinese investeerders afgeslagen. Volgens Muller was het bod van Jongman en Pang Da niet reëel. Het zou mogelijk het einde van saap hebben betekend, zegt de topman. Hij wil niet zeggen hoe hoog het bod was. Muller vindt dat de Chinezen zich aan eerdere afspraken moeten houden. In ruil voor miljoenen euro's zouden ze een belang van bijna 54% in het noodlijdende Saap krijgen. Gisteren sloot het moederbedrijf van Saap een overeenkomst met een Amerikaanse investeerder. De Amerikanen zijn bereid om 43 miljoen euro in de auto te investeren. Vorige maand kreeg Saab van een Zweedse rechter bescherming tegen schuldeisers. Daarmee werd een direct faillissement afgewend. Het autobedrijf heeft drie maanden de tijd om te reorganiseren. Het weer zonnig, blijft zo goed als droog en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS. Dit is John Hoka van de ANWB. In de Randstad is de N213, de weg Westerleen monster in beide richtingen dicht bij Naaldwijk.